Mark Visser met het NOS Journaal. Robert M. doof in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Er was al bepaald dat M. psychisch moest worden onderzocht, maar wanneer was nog niet duidelijk. Richard van O., de man van M., die wordt verdacht van medeplichtigheid, wordt al langer onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De jongen die vanochtend dood werd gevonden in Roosendaal was 16 jaar. Intussen staat vast dat hij is doodgeschoten. Een 16-jarige vriend die bij de schietpartij was, werd opgepakt. Maar is intussen weer vrij. Mogelijk is er een verband met de drugshandel. In Roosendaal zijn de koffieshops gesloten en sindsdien is het volgens buurtbewoners onrustig in de wijk waar de jongen is doodgeschoten. Aan de Franse kant van de Eurotunnel is maandag een Nederlander van 26 gearresteerd voor drugsmokkel. Had voor bijna 3,5 miljoen euro aan heroïne in een koffer bij zich. De man zat in de trein die op weg was naar Londen en werd gepakt bij het Britse paspoortcontrole. De politie heeft foto's vrijgegeven van een vaccinelichtje en bloemen die iemand heeft achtergelaten bij de vangrail van de A2 bij Waardenburg. Op die plek is de vluchtauto uitgebrand van de mannen die eind juni het gelddepot van Brinks in Amsterdam overvielen. De politie houdt er rekening mee dat de bloemen en het lichtje iets te maken met het ongeluk hebben. Mogelijk is één van de overvallers overleden. Maandag begint het ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek naar GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze haar vriend in 2005 aan 38.000 euro subsidie hielp voor een project in Afghanistan. Ze werkte toen als diplomaat op de ambassade in Kabul. Peters en haar partij GroenLinks wachten de uitkomst van het onderzoek af. Feyenoord heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen. Tegen stadgenoot Excelsior werd het 2-0. En uit Excelsior-spits Fernandes die scoorde één keer. Het weer, vannacht steeds meer bewolking, ook morgen overdag bewolkt en in de loop van de dag buien.